De schade bij bijvoorbeeld de landbouw is nog niet meegerekend. Volgens het verbond zijn er vooral meldingen van schade aan daken van huizen... en auto's waar een boom op is gewaaid. De NS meldt dat de treinen weer volgens dienstregeling rijden. Reizigers moeten wel rekening houden met extra drukte op sommige trajecten. Tweede Kamerlid Louis Bontes wil graag in de Tweede Kamerfractie van de PVV blijven. Hij doet een oproep aan zijn collega's hem niet uit de fractie te zetten. Hij zegt dat hij de partij van binnenuit wil versterken. Pontes haalde vorige week uit naar PVV-leider Geert Wilders. Volgens hem ligt de macht te veel bij Wilders, durven collega's niet te zeggen wat ze vinden en is er te weinig openheid. Uit onvrede over de gang van zaken stapte Bontes dus vorige week op uit het PVV-fractiebestuur. Hij bleef wel lid van de fractie. De PVV-fractie vergadert vanmorgen en de verwachting is dat over het lot van Bontes dus wordt gesproken. De belastingtarieven gaan omlaag als het aan de VVD en D66 ligt, dat schrijft de Telegraaf. De partijen hebben een plan gemaakt dat zou kunnen rekenen op een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het belastingtarief voor de hoogste inkomens gaat op termijn van 52 naar 49,5 procent. Ook de tweede en derde schijf zouden dalen. Dat is bedoeld als compensatie voor de maatregelen die vooral huizenbezitters treffen. Volgens de VVD worden inkomens vanaf 55.000 euro het hardst geraakt door de nieuwe hypotheekregels. Minister Blok zou wel voor het plan voelen, zo schrijft de krant. Het weer, vandaag zonnige periode, maar in de kustprovincies meer bewolking.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 I'm in here. Come and find me. <laughs> I'm watching you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. Come and find me. <laughs> Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha ha! They're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha! To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, You thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed, you laughed and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, Ha ha! They're coming to take me away, ho ho hee hee, ha! To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, ha <laughs> ha. I could your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. <laughs> well, you just wait. They'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha ha! They're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha! To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, ha ha! To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. And they're coming. like it. I think you're gonna feel you belong.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 Oh. Jij je masker al klaar eigenlijk? Je hebt je kop, zie je dat niet? <laughs> jongen, jongen. ik dacht dat je, een schoonheidsmasker was, <laughs> kun je dat bedrogen uitkomen, hè? <laughs> Dat is niet te geloven. Ja. <laughs> nou, goedemiddag. Als u er nog bent aan uw radio. Ja, als u nog durft te luisteren. Nou, als u nog durft. Het wordt heel eng vandaag. Oeh, het wordt zo eng. Ja. Het spookt alle kanten op hier hoor. Gelukkig is het nog licht. Ja, dat scheelt, dat scheelt, dat Als, scheelt. Anders was ik gauw naar mijn moeder gereden. Eh, eh, er zit er een op zolder, maar hoor je. Hoor je? Ja? zijn ze er al? Hoor De zielen? Ja, ze zijn er. Ja, Een keer gaan naar boven. Ah. Zit op zolder hier. Ik denk dat de mensen thuis het over horen. het is Halloween vandaag, hoor, jongens. Eh, Je kunt nog veel meer verwachten. op Facebook gezet. Radio extra hard zetten bij het begin. Ja, dan had je dat, dat enge mens, hè? Ja, I'm gonna get you. I can see you. Oeh, Dolly. Ja, u denkt, eh, is het woensdag vandaag? Nee hoor, het is eh, donderdag. Maar eh, Dolly vervangt Angela vandaag, want Angela had thuis dingen te doen. En ja, dat komt wel eens voor, hè? Dat, ja. Dat, ja dat, het kan gebeuren. Maar wat eh. lief van mij, hè? Dat ik zo weer bij je kom zitten. Maar het is ook heel gezellig hier altijd. Echt leuk. Ja. Op verzoek. Gladys Knight en de Pips. En de Midnight Train to Georgia. Yes. LA too much for the So he's leaving the light. Hmm, he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going. He's going. mij. Oh? Dat was eh, een verzoekje helemaal eh, vanuit Griekenland. Uit Griekenland? Ja. Tjuu. Hebben we daar zelfs luisteraars? Ja, wat dacht jij? We zijn zo populair, jongen. Oh, oh, <laughs> Gladys Knights en de Pips. Mooi nummer. Dat dat The Midnight Train to Georgia. Nou ben ik dagen bezig geweest om... Eh, ja. Om alle Beatle-LP's eh, een beetje op Spotify te krijgen. Ja, dan moet je ze draaien ook, hè? toch? Nou, lijkt me wel wat, ja. album, hun laatste album, laatste plaat. Eh, niet de laatste die uitkwam, maar wel hun laatste officiële samenwerking. Abbey Road was de titel van het album. George Harrison schreef het. En het is niet voor Shirley Bassey. Die heeft het gecoverd. En Frank Sinatra heeft het ook gecoverd. Maar die halen het gewoon beide niet bij, eh, bij deze prachtige versie van George. Zo, dat heb ik maar eens even gezegd. Zo is het. <laughs> Ja, ik kan er maar uitwezen. Ja. Ja, vind ik wel. Uh, Wat gaan we doen? Nou, het weer. Alweer? Ja, het weer. Ja, doe het weer Halloween weer. Het Halloween weer. Ja, ah, dat valt wel mee hoor. Ja? Ja, dat valt wel mee. Het is vandaag overwegend bewolkt. En van tijd tot tijd valt er wat lichte regen en motregen. De wind waait nog steeds uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar een graad of 12. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt met van tijd tot tijd wat regen. De zuidwestelijke wind waait matig en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. Morgen wordt ook een bewolkte en natte dag met geruime tijd regen. De wind waait matig en aan zee krachtig uit het zuiden tot zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar 13 graden vrijdagavond en zaterdagnacht is en blijft het bewolkt en regenachtig. En de vrij krachtige NAC harde zuidelijke wind draait naar noordwest. En de temperatuur daalt naar een graad of 10. Dit was dan volgens Rico Schreuder het weerbericht voor 31 oktober. Oh? Ja. <laughs> Oh, dus het is 31 eh, oktober vandaag. Ja. Oké. De dag van Halloween. Oftewel ehm, All Hallows Eve. Allerheilige avond. learn. Better know your friends, or else you will get burned. Gotta count on me, cause I can get. more Drama. Dat eh, was eh, Mary J. Blige. Ja, het is Halloween vandaag, jongens. Nou, eh, ik weet niet, in Nederland is dat nog niet zo'n erg grote traditie, geloof ik. Meer in Amerika natuurlijk. En dan gaan ze vanavond, hun tijd, dat zal nu ongeveer wel zijn... gaan ze de straat op met enge maskers en pompoenen en al dat soort toestanden. Nou ja, we zien wel waar het allemaal op uitkomt, natuurlijk. Hè? Toch? Ja, dit is op verzoek. Ilse de Lange. Blue Bitter Sweet. instruction. Consider consideration, interpret interpretation. Someone to follow, someone to look to, someone to hold you. While you search for liberation on the road to salvation. Frustrated nation, no one to follow, no one to look to, no one to hold you. Starving in desperation on the slow, steady road to hell. weet então, ook. Als u nou toch even op de webcam kijkt, moet u met name even op webcam 2 kijken. <laughs> Ja. ja, ja, ja, ja. Nou. Zeg Ruudje, draai er maar weer eens even eentje hoor. Hey, eh. <laughs> Dit is Coldplay, Up in Flames. So it's van eh, Coldplay. En dat dat heet Up in Flames. En ah, die Dolly is ook wat hoor. <laughs> Sirens, dit is Pearl Jam. Hear the sirens. Hear the sirens. sirens Hear the circus so profound I hear the sirens More and more in this here town Let me catch my breath to breathe and reach across the bend just to know where safe I am a grateful man. uh, Pearl Jam. En dat nummer dat heet uh, Sirens. En ik denk dat het eh, tijd gaat worden week gaan we maken een eh, echt Halloween gerecht. Een risotto met uh, paddenstoelen. En daarvoor heeft u nodig een bakje eh, gemengde paddenstoelen van circa 200 gram. 750 milliliter runderbouillon, gemaakt van uh, bouillontabletten. 5 eetlepels olijfolie, 1 ui, gesnipperd, 400 gram risotto rijst, 100 milliliter witte wijn, 250 gram knolselderij in kleine blokjes, 100 gram eh, eh, eh, parmezaanse kaas, geraspt uiteraard, 4 grote portobello champignons in dikke plakken, 25 gram boter en 15 gram uh, peterselie fijn en de bereiding gaat als volgt. Uh, eh, snij de paddenstoelen in eh, kleine stukjes. Eh, breng de bouillon aan de kook en houd hem tegen de kook aan. Verhit twee eetlepels olijfolie in een eh, ruime hapjespan of braadpan en fruit hierin de ui in vier minuten, 4 mm, minuten zachtjes glazen. Voeg de rijst toe en bak de korrels al roerend 1 minuut met de ui mee. Schenk de wijn in de pan en breng alles alroerend aan de kook. Laat alles zachtjes koken tot de wijn door de rijst is opgenomen. Voeg een soeplepel bouillon toe en laat de rijst zachtjes koken tot het vocht is opgenomen. En roer af en toe even door. Herhaal dit tot alle bouillon is opgebruikt. Uh, uh, voeg een... Eh, opgebruikt. Eh, dit duurt ongeveer 20 minuten. Eh, voeg halverwege de kooktijd de knolselderij en de, geweek en de paddenstoelen toe. Verhit de rest van de olie in een koekenpan en bak de plakken portobello op een hoog vuur al omscheppend mooi bruin en laat het vocht verdampen. Strooi er zout en peper overheen. Neem de pan van het vuur en roer de boter, de kaas, peterselie en dan smaak peper door de risotto heen. Leg een deksel op de pan en laat die risotto nog ongeveer drie minuten staan. En eh, dit is een gerecht voor vier personen. En eh, een lekkere suggestie daarbij is eh, bijvoorbeeld een lekker gebakken of gebraden varkenshaasje. En als voorgerecht, eh, als nagerecht kunt u eh, een eh, lekkere stoofpeer met yoghurt eten. Eet smakelijk. Zo, dat was een ingewikkeld gerecht. Mm. het, is, het klinkt ingewikkelder dan het is eigenlijk. Ja, ja. Welcome to my nightmare. <laughs> Ja. Lovely. Dank je. <laughs> nou, bedankt voor het recept. Eh, het staat... Eh, het staat binnenkort op, eh, strakjes op Facebook. Kunt u het nog eens rustig ja, ik ga het zo op Facebook zetten. Oké, bedankt. Oké. Doei. Fijne uitzending. Dank je. Dag. us. songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. And you find yourself a message and some words to call your own and take them home. begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice he's just got to find another place.